5 uur. Mautschreurs met het NOS-journaal. Het aantal medicijnen dat korte of lange tijd niet leverbaar is... blijft alarmerend stijgen. Dat meldt de apothekersorganisatie KNMP aan de NOS. Vorig jaar waren ruim 600 middelen enige tijd niet leverbaar. 200 meer dan in 2013. Definitieve tekorten ontstaan volgens de apothekersorganisatie... in de meeste gevallen om economische redenen. Zo is Nederland van, voor farmaceuten oninteressant, onder meer vanwege de relatief lage medicijnprijzen. Patiëntenfederatie NPCF pleit voor een scherper toezicht op medicijnen waar grote groepen patiënten van afhankelijk zijn. Ook raadt de NPCF aan om afspraken te maken met buurlanden. In Marokko is een man aangehouden in verband met de aanslagen in Parijs. Het gaat om een Belg van Marokkaanse afkomst. Hij zou in direct contact hebben gestaan met de aanslagplegers. De man heeft in Syrië gevochten voor Al-Nusra... voordat hij zich aansloot bij IS, zegt het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Bij de aanslagen in Parijs op cafés, theater, Bataclan en een voetbalstadion... kwamen 130 mensen om het leven. In Keulen is voor het eerst een verdachte opgepakt voor de massale aanrandingen met oud en nieuw. De openbaar aanklager bevestigt dat het een Algerijn van 25 jaar is. Hij woont in een vluchtelingenopvang bij Keulen en hij had de telefoon van één van de slachtoffers van aanranding bij zich. Er zijn nu 21 verdachten in beeld. Acht van hen zitten vast. De meeste worden verdacht van diefstal. In totaal is bij de politie in Keulen 766 keer aangifte gedaan van misdrijven in de nieuwjaarsnacht. Het grootste en duurste penthouse van Nederland is verkocht voor ongeveer 16 miljoen euro. De eigenaar is een Amsterdamse ondernemer. Hij heeft niet alleen de woning van bijna 1500 vierkante meter gekocht, maar ook acht parkeerplaatsen en twee lichtplaatsen aan het ei. Het penthouse in het nieuwe gebouw Pontsteiger aan het ei moet nog wel worden gebouwd. Het weer zonnig en droog, dus min 3 graden in Groningen tot rond het vriespunt in het westen. Vannacht 3 tot 10 graden onder nul. Morgen zon, later in het noorden wat winterse neerslag. De maxima liggen rond het vriespunt. En dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. De vertraging in de Randstad, vooral op de A2 Utrecht en Bos, gaat langzaam tussen Beest en Waardenburg. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam, tussen Roelevarensveen en Zoeterwoude en tot aan Rijswijk. Op de A9 Diemen-Alkmaar tussen afrit AMC en Battenverdorp. Op de A10 tussen Duivendrecht en knooppunt De Nieuwe Meer. De A12 Utrecht-Den Haag tussen Bodegraaf en knooppunt Gouwen. Op de A15 Gorkum-Nijmegen tussen afrit Leerdam en Waden-Ooyen. Een ongeluk bij Rotterdam op de A20 naar Gouda.